Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het Zuidoosten trapte achter in een vrachtauto. Ze kwamen uit landen als Nicaragua en El Salvador... en waren waarschijnlijk op weg naar de VS. Jaarlijks proberen tienduizenden mensen uit Midden-Amerika... via Mexico naar de VS te komen. In de Zwitserse Alpen is een historisch vliegtuig neergestort. De autoriteiten hebben nog niets gezegd over het aantal inzittenden. Er kunnen twintig mensen in dat toestel. Eerder op de dag stortte in Zwitserland nog een vliegtuigje neer. De inzittenden waren vier leden van één gezin. Zij kwamen om het leven. President Maduro van Venezuela is doelwit geweest van een aanslag met drones en explosieven, zegt de regering. Hij hield een toespraak bij een militaire ceremonie in Caracas. Op tv-beelden is te zien dat zijn gezelschap schrikt van een ontploffing en dat de militairen uit elkaar stuiven. Er zijn geen beelden van drones. Maduro is ongedeerd. Zeven soldaten van de Nationale Garde raakten gewond. De nieuwe uitbraak van ebola in Congo heeft mogelijk al aan 33 mensen het leven gekost. Bij 13 mensen is het dodelijke virus officieel vastgesteld. Drie van hen zijn overleden. Maar mogelijk ligt het aantal ebola-doden dus flink hoger, zegt het Congolese ministerie van Gezondheid. In de Zwitserse Alpen... Pardon, in de buurt van Graz in Oostenrijk is een man uit een zelfgebouwde hangmat gevallen en overleden. De hangmat hing 8 meter hoog aan een balk en hij kon erin klimmen met behulp van een katrol. Door de onbekende oorzaak stortte de constructie in en werd de man dodelijk getroffen door de balk. Dan nog het weer.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 Het is hoogzomer en daarom veel zomerse muziek. Van het nummer Summertime zijn vele uitvoeringen gemaakt. En het eerste nummer wat u hoorde was natuurlijk Summertime. Het werd uitgevoerd door het orkest van Duke Ellington... met een hoofdrol voor de alt-saxofonist Johnny Hodges... Maar er zijn nog vele andere. Bijvoorbeeld uh, Ray Charles. Hij heeft hem ook een prachtige uitvoering gemaakt samen met Clio Lane. Daar gaat u nu naar luisteren. and the living is easy. Oh, fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich. And your mom, she good looking. So why don't you just hush, little baby? I don't want you, I don't want you to cry. of singing. Oh, you're gonna spread your wings and you'll take to the sky. Oh, but till that morning, there is nothing can harm you. your daddy and your mama. They're gonna be standing by Then you will spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning, there's nothing can hide. the living is easy. And the living is, the living is easy. Yes, fish are jumping. Ooh, and the cotton is high. high. Oh, ho, ho, ho, oh, oh, oh, your daddy's rich. Mm, your daddy's rich. And your mom is good looking. hush, little baby. Don't you cry. Your daddy and mommy Ray Charles met Cleo Lane. Cleo Lane is een Engelse jazz- en popzangeres. Zij is de enigste vrouwelijke artiest die eh, Grammy-nominaties heeft gehad... zowel in de jazz als in de populaire muziek, als in de klassieke muziek. We gaan verder met Roy Hargrove. Die heeft een eh, aantal eigen albums uitgebracht. Heeft ook met vele andere artiesten samengespeeld. En in 1992 heeft hij een album uitgebracht dat heet The Vibe... Daarop speelt hij samen met onder andere Antonio Hart, Brentford Marsalis en eh, Jack McDuff. We gaan luisteren naar de Things We Did Last Summer, Roy Hargrove. Mm-hmm. trompetist Roy Hargrove. Ga verder met een eh, andere mooie uitvoering van Summertime... van Billy Eckstein en Benny Carter. time and the living is easy. Fish are jumping and the court is high. You dad is rich anymore. You're gonna rise up singing. Then you spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning. There's nothing can harm you. With your daddy and mommy, stay. Summertime. In een uitzending gewijd aan de zomer.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 And when she passes, each one she passes goes. Ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes. Ah. Oh, but he watches so sadly. Walks of the sea. She looks straight ahead, not at he. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, watch her so sadly She walks to the sea. She looks straight ahead, not at he. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. No, she doesn't see. she just doesn't see. Stengets, Joao Gilberto en Astrud Gilberto. Ondanks dat het thema eh, zomer is, ga ik toch een klein uitstapje maken. Ik was ehm, drie weken terug alweer uh, op Sea Jazz. En daar is altijd goede jazz te vinden. Er is natuurlijk ook heel veel muziek te horen die meer richting de pop gaat. Ehm, dat, ja, voor zo'n groot festival ontkom je daar niet aan. Maar in de kleinere zalen was nog veel meer jazz. Een artiest die ik niet gezien heb, want die was de dag daarvoor. Maar die zag ik op televisie bij een eh, verslag van Sea Jazz. Was de Nederlandse saxofoniste Kika Sprangers. Zij is 24 jaar zij heeft eh, een paar jaar geleden haar eh, opleiding aan het conservatorium afgerond. En is een eh, alt-saxofoniste en sopraansaxofoniste. En ze maakt nu al grote naam in Nederland. Zij heeft uh, de saxofoonsectie van het Nederlands Jeugd Jazz Orkest geleid. Ze heeft samengewerkt met het Metropoolorkest. En nu stond ze op Noordse Jazz met haar eigen quintet. Gaat u luisteren naar het Kika Sprangers Quintet. Ja, dat is het eh, risico als je muziek van YouTube afhaalt... dat er plotseling iets onverwachts gebeurt. Ehm, we gaan verder met een eh, ander live nummer. Een stukje verder terug in de tijd. Art Pepper van een live album dat heet Not a True Street. Opgenomen in Japan in eh, Yamaha in 1978. En het nummer heet The Summer Knows. It's on the Trip album. of mine entitled, written by Michelle Legrand entitled Summer Knows. Thank you. Dat was Art Pepper live in Yamaha in 1978 in Japan. We gaan eh, nog een klein uitstapje maken. Ik heb hem alvast aangezet, want het is een heel lang nummer. En het is ehm, het nummer van eh, John Coltrane. Het komt van zijn nieuwe album. Jawel, een nieuw album. Ik heb het vorige uitzending ook al uitgelegd. Er zijn een aantal eh, opnames gevonden op een, op een tape in familiebezit... die nooit eerder zijn uitgebracht. En daar is een nieuw album van verschenen. Both Direction at Once, de lost album, zo heet het. En ik ga ervan draaien Slow Blues, John Coltrane. luistert naar John Coltrane met Slow Blues... van zijn laatste album Boat Direction at Once, de lost album. De eerste uur van CFM zit er bijna op. Maar zo weer terug met nog veel meer mooie jazz. Met natuurlijk veel meer zomernummers.